8 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De zoekactie naar het bonnetje van de tevendeal is bewust stilgelegd. ICT-medewerkers van de overheid hadden in 2014 het rekeningafschrift van de tevendeal bijna gevonden, maar moesten het zoeken van hogerhand staken, blijkt uit informatie van Nieuwsuur. Het is niet bekend wie opdracht heeft gegeven het onderzoek af te breken. De commissie Oosting heropent nu het onderzoek naar de tevendeal. Dat gebeurt op verzoek van minister van de Steur. De tevendeel draait om de schikking die oud-staatssecretaris Steven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Kees H. Het ministerie van Veiligheid en Justitie hield lang vol dat het afschrift daarvan was verdwenen. Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS. Volgens Timmermans is van 60% aannemelijk dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen. Ze komen uit onder meer Marokko en Tunesië. De eurocommissaris vindt dat economische vluchtelingen snel moeten worden teruggestuurd om het draagvlak voor vluchtelingenopvang in stand te houden. De stichting Loterijverlies wil dat de staatsloterij een schadevergoeding van 300 miljoen euro betaalt aan de bijna 200.000 leden. Dat zou de waarde zijn van de loten die de deelnemers in de periode 2000-2008 hebben gekocht, inclusief rente. De leden zeggen dat ze die loten niet gekocht zouden hebben als ze juist waren geïnformeerd over de winstkansen. Die waren in die periode kleiner dan de staatsloterij deed voorkomen. De Hoge Raad gaf de deelnemers daarin vorig jaar gelijk. In het noorden van Cameroen zijn bij een aanslag in een dorp 28 mensen om het leven gekomen. 65 mensen raakten gewond toen vier terroristen zichzelf opliezen bij een markt en bij een belangrijke toegangsweg naar het dorp. Het leger in Cameroen denkt dat Boko Haram erachter zit. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. In de nacht kan er wat regen vallen. De wind wordt aan zee mogelijk hard. Morgen eerst af en toe zon en het wordt een graad of 10.